Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben er weer een bronzen medaille bij. Vanochtend vroeg gingen zeilers Annemiek Bekkering en Annette Duts het water op. Ze gingen voor goud, maar het werd brons. Na afloop waren ze daarom een beetje teleurgesteld. Het was niet een hele goede wedstrijd. Nee, we zaten eigenlijk vanaf de start waren we niet helemaal in controle. En eh, ja, we hadden een beetje moeite om weer eh, terug te komen. Dus dat is echt jammer. En de beslissingen die we namen waren niet helemaal onze eigen beslissingen. En dat maakt het nu ook wel echt... Eh, klein beetje dat rotte gevoel overheerst. Omdat we niet onze eigen race voeren waar we normaal trots op zijn. Dus- er was vannacht ook al atletiek. Lieke Klaver en Lisanne de Witte plaatsen zich voor de halve finales op de 100 meter. En ook Tamir Burnett plaatste zich voor de halve finales, maar dan op de 200 meter. Hij liep zijn snelste tijd van dit jaar, maar het kan nog sneller, zegt hij. Nog sneller vanavond. Maar voor nu heel goed, toch? Ja, voor nu is het goed. Ja, ik, ik voelde wel dat ik achter was. Maar ik zei tegen mezelf, ja, deze mannen gaan niet van me winnen. Ik ben tevreden met de derde plek. Er komen nog meer Nederlanders in actie vandaag. Om half negen begint het baanwielrennen met grote medaillekansen voor Nederland. En rond half twaalf turnt Bart Deurlo de rekstokfinale. Agenten in Leeuwarden hebben gisteravond geschoten op een man die vermoedelijk gewapend was. politie kreeg een melding dat iemand met een vuurwapen in een snackbar zat. Toen agenten daar kwamen zou die hebben geschoten en ging die er vandoor. Flink schrikken voor deze vrouw. Ik wist niet waar ik zag en eh, ja, je weet gewoon niet wat je meemaakt. Ik bedoel, we dachten allemaal hier aan vuurwerk en dan, eh, ja, dan overkomt je dit. En dan kom je gewoon uit je werk weg en ja, dan eindigt een avond zo. Dus ja, dat is echt gewoon bizar. Na een achtervolging van een half uur is de man opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt weer meer gevlogen. In de afgelopen drie maanden vlogen bijna 4 miljoen mensen van en naar vliegvelden in Nederland. Ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Het is nog wel altijd een stuk minder dan voor corona. En het kabinet wil in het najaar beslissen of volledig gevaccineerden een derde coronaprik kunnen krijgen. Volgens vaccinmaker Pfizer zorgt een derde prik voor meer antistoffen. Maar deskundigen vragen zich af of het nodig is. Experts van het Outbreak Management Team en de Gezondheidsraad werken nog aan advies. Het weer, af en toe zon, vooral in het zuiden weer kans op buien.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 ZFM Zandvoort. ZFM 106.9 FM. your window So make sure that you're ready when I call tight I ain't gonna let you go Gonna you all night Dancing tight I ain't gonna let you go Gonna you all night Hey girl, what do you say?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 que mais duro de hoofdpunten van het NOS-journaal. De zeilsters Bekkering en Duits hebben een bronzen medaille veroverd in de 49er FX-klasse. Bij de start stonden ze gedeeld eerste, uiteindelijk eindigden ze als negende. President Santokki van Suriname gaat een toespraak houden in het Nederlandse parlement, meldt Trouw. Dat geldt als een grote eer. Op 8 en 9 september is Santokki in Nederland. Agenten hebben gisteravond in Leeuwarden schoten gelost bij de aanhouding van een man. Die vat vermoedelijk een vuurwapen bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.